Jobboots met het NOS journaal. Het ministerie van Justitie is een groot onderzoek gestart naar het lekken van vertrouwelijke gegevens van de landelijke bijzondere bijstandseenheid. Dat is de speciale eenheid die wordt ingezet bij ordeverstoringen in gevangenissen. Onder meer op de linksactivistische website Indie Media zijn namen en telefoonnummers gepubliceerd van leden van de eenheid. Ook de kentekens van de auto's waarin ze rijden zijn op internet geplaatst. Verschillende websites hebben de gegevens op last van justitie weer weggehaald. Wie er achter het lekken van de geheime gegevens zit is nog niet duidelijk. GroenLinks heeft de plannen voor de studiefinanciering aangepast. In het verkiezingsprogramma staat dat de partij voorstander is van een studiebelasting. In dat systeem zouden studenten een deel van hun studiekosten moeten terugbetalen via een hoger belastingtarief. Nadat het Centraal Planbureau had laten weten dat het plan ook negatieve gevolgen heeft voor de economie, heeft GroenLinks het aangepast. De partij vindt dat het voorstel daardoor nu is verbeterd. Het EK voetbal 2016 is toegewezen aan Frankrijk. Het is de derde keer dat Frankrijk het toernooi mag organiseren. Het eerste EK ooit gehouden was in Frankrijk in 1960. In 1984 waren de Fransen opnieuw aan de beurt. Voor 2016 waren verder Turkije en Italië in de race. Het eerstvolgende EK in 2012 wordt in twee landen gehouden, in Polen en Oekraïne. Ajax-speler Jan Vertongen is voor drie wedstrijden geschorst. De tuchtcommissie van de KNVB heeft hem die straf opgelegd voor een uitlating na de bekerwinst van Ajax. Tijdens de huldiging in de Amsterdam Arena maakte hij Feyenoorders uit voor kutkakkerlakken. De dag daarna bood hij zijn excuses aan, maar de voetbalbond nam daar geen genoegen mee. De aanklager betaald voetbal deed de Belg een voorstel van twee duels, maar daar ging Ajax niet mee akkoord.